Er wordt onderzocht of er nog meer mensen bij betrokken zijn. Rond 6 uur gisteravond kwam er een tip binnen over een mogelijke aanslag. Daarna was er opvallend veel politie op de been. Centro is een van de grootste winkelcentra van West-Europa. Het heeft ook een van de grootste kerstmarkten van Duitsland... en is daarom populair bij dagjesmensen uit Nederland. Of de arrestaties verband houden met de klopjacht op de daden van de terreuraanslag in Berlijn is onduidelijk. De Tunesier Anis Amri wordt inmiddels in heel Europa gezocht. Het aantal jonge daklozen in Nederland is vorig jaar met bijna de helft toegenomen. Het CBS meldt dat begin januari naar schatting 12.400 mensen tussen de 18 en 30 jaar dakloos waren. Een jaar eerder waren dat er nog ruim 8.000. Volgens de stichting Zwerfjongeren komt dit doordat er een tekort is aan betaalbare woningen. Dakloze jongeren blijven daardoor onnodig lang in de opvang zitten. Het aantal dakloze ouderen is juist gedaald. Volgens het CBS blijft het totaal aantal daklozen gelijk... Net als in 2015 hebben zo'n 31.000 mensen geen dak boven hun hoofd. De Noord-Syrische stad Aleppo is weer helemaal in handen van het regime van president Assad. De laatste rebellen en burgers hebben het oosten van Aleppo verlaten. En daarmee is de stad weer veilig, zegt de Syrische staatstelevisie. De afgelopen weken is er in Oost-Aleppo een hevige strijd gevoerd... tussen de opstandelingen en het Syrische leger... met steun van de Russische luchtmacht. Inwoners van dit deel van Aleppo hebben zwaar geleden onder de gevechten. Het weer vannacht droog, mogelijk ontstaat dichte mist.